Vanochtend liet PVV-leider Wilders weten dat hij verder wil praten... nu CDA-kamerlid Klink is opgestapt. Volgens Wilders is met het vertrek van Klink... het belangrijkste bezwaar tegen verdere gesprekken weggenomen. VVD-leider Rutte en CDA-fractievoorzitter Verhagen namen het plan van Wilders over. In het Kamerdebat over de formatie vandaag kreeg met name Rutte veel kritiek. Gisteren adviseerde hij de koningin nog hemzelf een conceptregeerakkoord te laten schrijven. Maar inmiddels wil hij de onderhandelingen van vorige week weer oppakken. De regering van Mozambique heeft besloten om de prijs van het brood toch niet te verhogen. Aanleiding zijn de rellen van vorige week, waarbij 13 mensen om het leven kwamen, onder wie twee kinderen. Duizenden Mozambicanen gingen drie dagen achtereen de straat op, uit protest tegen het plan om de prijs van brood, water en elektriciteit te verhogen. De regering wilde het brood 30% duurder maken. Nederland krijgt meer mogelijkheden om internationale misdrijven aan te pakken. Met terugwerkende kracht kunnen verdachten van volkenmoord worden vervolgd en berecht. Ook wordt het mogelijk om verdachten van genocide en oorlogsmisdrijven uit te leveren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Heers Ballin naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bestaande wet geldt alleen voor misdrijven die zijn gepleegd na 1 oktober 2003. Nederlanders zitten steeds vaker op het internet. Vorig jaar werd gemiddeld 7 uur per week gesurfd. Nu is dat bijna 8,5 uur. Zo'n 25% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder surft wel eens op zijn gsm. Dat was vorig jaar nog 18%. Van de generatie van 13 tot 34 jaar zit intussen iedereen op internet. In die groep zitten met 14,5 uur internetten per week de meest intensieve gebruikers. En dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten geleidelijk droog. Maxima vandaag rond 16 graden. Morgen veel buien. Het wordt dan 18 graden. Namorgen meer zon.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 From the sand you hear the happy sounds of the carousel.